Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een universiteit in de Amerikaanse staat Michigan zijn drie mensen doodgeschoten. Vijf anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. De dader schoot op twee verschillende plekken op de campus. Volgens de politie heeft hij daarna zichzelf doodgeschoten. Deze studenten konden op tijd wegkomen. I was talking to my best friend Rada, one of one of our best friends who is now locked in a building over there. Um, we were talking about this on our way to drop my partner off and we're like, yeah, these things still happen. Gun violence is an issue. This is an issue on campuses and high schools, any educational institution. We were literally talking about this issue yesterday and never did I think this would happen the next day. I I, I literally, I have no words. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de universiteit om zich heen schoot. In het aardbevingsgebied in Turkije wordt er nog altijd gezocht naar overlevenden. Er zijn zo nu en dan nog wonderen. Gisteren haalde een Nederlands team met reddingshonden een meisje van 13 levend onder het puin vandaan. En vanochtend zijn er 198 uur na de aardbevingen nog twee mensen gered. Nog steeds blijven er stamceldonoren binnenstromen bij donorbank Matches. 7000 mensen hebben zich al gemeld na de oproep van Thijs Slegers. Dat is de perschef van PSV die kanker heeft en niet meer beter wordt. Gisteren was er bij ESPN een speciale uitzending over hem en zijn ziekte. Naast de 7000 nieuwe stamceldonoren hebben zich ook 3000 nieuwe bloeddonoren gemeld. En hartjes, chocolade, vrolijke kaarten en rode rozen. Het is vandaag Valentijnsdag. Deze bloemist uit Nooddorp bij Den Haag heeft daarom extra zin om naar het werk te gaan. We hebben allemaal mannen in de winkel en dat is zo'n leuke dag. Het is de leukste dag om te werken, <laughs> zeg ik wel Wat zegt u nou? Allemaal mannen in de winkel? Ja, het zijn meestal allemaal mannen die komen. Het zijn echt allemaal mannen vandaag. Ik denk dat 80% mannen zijn en 20% vrouwen. Nou, dat vind ik nou niet eerlijk verdeeld. <laughs> nee nou <laughs> ja, het is niet anders. Een bosje rode rozen is dit jaar trouwens wel duurder dan anders. Dat komt door de hoge energieprijzen. Het weer nog vanochtend eerst nog wat mist. Daarna lost die op en trekt het flink open. Het wordt behoorlijk lenteachtig weer vandaag. Zonnig en 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A7 den oever Zaanstad tussen Wochnum en de afrit Averhoorn een kwartier vertraging en 4 kilometer file. A9 Alkmaar Amsterveen tussen het Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de AN99 den oever Den Helder bij afrit Anna Palona 2 kilometer file. Op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden 7 kilometer.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 Wish you'd call so I could say goodbye And let you know I'll wait for you every night If you ever wanna at night got nowhere to go. Can we find love again? Is this time the end? Tell me how many more tears will try till you hit me with can we talk and try love again?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 Oppositiepartijen vinden het niet verstandig om alle kennis over de ontwikkeling van vaccins... uit handen te geven aan een commerciële partij. Op een universiteit in de Amerikaanse staat Michigan heeft de man zeker drie mensen doodgeschoten. Ook zijn vijf mensen gewond geraakt. De schutter heeft daarna zichzelf om het leven gebracht. In Nieuw-Zeeland is er veel schade na noodweer. De precieze omvang is nog onduidelijk, maar 225.000 huishoudens zitten zonder stroom en 2500 mensen moesten hun huis uit. Het weer in de loop van de ochtend steeds meer zon.